Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een explosie en een brand in een seniorenflat in Vlissingen... zijn drie mensen gewond geraakt. Eén van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Door de explosie zijn bij meerdere woningen en auto's ramen gesprongen... en ook brak brand uit die zich snel uitbreidde. Een onbekend aantal bewoners van de seniorenflat is geëvacueerd... Wat de explosie in Vlissingen heeft veroorzaakt is niet bekend. De brand is inmiddels geblust. In Thailand is een bouwkraan ingestort en op een rijdende passagierstrein terechtgekomen. Meerdere mensen zijn omgekomen, maar hoeveel is niet bekend. Sommige bronnen spreken van vier slachtoffers, andere over zeven of twaalf. Het ongeluk gebeurde op zo'n 200 kilometer ten noordoosten van Bangkok. Op beelden is te zien dat de trein is ontspoord en gekanteld... en een deel van de kraan ligt op het spoor. In Den Haag zijn gisteravond vier mensen opgepakt voor het belagen van de Iraanse ambassade. Ze gooiden stenen naar het ambassadegebouw en ook probeerden meerdere mensen over het hek van het terrein te klimmen. Voor zover bekend is er weinig of geen schade en niemand is gewond geraakt. In Iran zijn massale anti-regeringsdemonstraties aan de gang. Die worden hard neergeslagen en wordt gevreesd voor duizenden doden. Als gevolg van de onrust in Iran zijn de afgelopen dagen meer Iraanse ambassades doelwit geweest van acties. Nederland moet meer bijdragen aan een versterkte militaire aanwezigheid in Groenland, vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Volgens een voorstel van de SGP gaat het zowel om maritieme, lucht- als landeenheden. De spanningen in het gebied nemen toe omdat de VS dreigt Groenland in te lijven.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 The way it feels. sex appeal. Sex appeal. I can not take it, baby. Sex appeal. wishing well to kiss and tell. Oh, wishing well a butterfly latte. Wish me love, oh, wishing well to kiss and tell. Oh, wishing well a crocodile cheese.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 Wat de ontploffing heeft veroorzaakt is niet bekend. In Thailand is een bouwkraan ingestort en op een rijdende passagierstrein terechtgekomen... Meerdere mensen zijn omgekomen, maar hoeveel is niet bekend. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. FC Twente is door naar de kwartfinales van de KNVB-beker. In de wedstrijd tegen FC Utrecht kwamen de Tukkers vroeg op achterstand... maar na goals van Van Wolfswinkel en Rots werd het uiteindelijk 2-1. Het weer klaart langzaam op en vandaag geregeld zon, maximaal 9 graden. Dit is ZFM. I'm van Zandvoort.